7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump stelt zijn State of the Union uit... nu een deel van de Amerikaanse overheid al een maand op slot zit. De jaarlijkse toespraak in het Huis van Afgevaardigden... was gepland voor komende dinsdag. Voorzitter Pelosi van het Huis had al laten weten dat Trump niet welkom is... zolang de shutdown van de overheid nog van kracht is. Nederland wordt nog altijd door veel bedrijven gebruikt om belasting te ontwijken. Er staat voor in totaal zo'n 4,2 biljoen euro geparkeerd bij bijzondere Nederlandse financiële instellingen. De maatregel, waardoor geen bronbelasting op royalties hoeft te worden betaald, verandert per 2021. Maar volgens het Centraal Planbureau, die het onderzocht, gaan die veranderingen niet ver genoeg. Het aantal minderjarigen dat ADHD-medicatie zoals Ritalin gebruikt... is de afgelopen jaren fors afgenomen. Blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen... die de NOS heeft opgevraagd. In 2014 gebruikten bijna 100.000 minderjarigen zulke medicijnen. Vorig jaar nog 78.000. Dat komt doordat de psychiatrische wereld voorzichtiger is geworden... met de diagnose ADHD en voorschrijven van medicijnen. Een meerderheid van het personeel in de Haagse ziekenhuizen gaat akkoord met de sluiting van het Bronovo ziekenhuis. Onder meer de ondernemingsraad en de medische staf hebben al gereageerd op de plannen in een geheime rapport dat eerder al uitlekte. Daarin staat dat het Bronovo wordt opgeofferd om de twee andere ziekenhuizen van het Haaglanden Medisch Centrum een betere toekomst te geven. Het weer nu nog erg koud met temperaturen tot plaatselijk min 10. Lokaal kan een mistbank voorkomen. Verder is het vandaag wisselend bewolkt met vooral in het zuidwesten kans op een winterse bui.